12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Rusland zag met twee toestellen gestrande Nederlandse toeristen uit Hugada en Marsa Alam op. Het gaat om ruim 350 vakantiegangers. De Egyptische badplaatsen worden voorlopig door alle tour-operators en vliegmaatschappijen gemeden... zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de crash met de Russische Airbus vandaag precies een week geleden. In Duizel in Noord-Brabant is afgelopen nacht een automobilist gevlucht na een ongeluk waarbij een man van 24 om het leven kwam. De bestuurder is nog niet gevonden. De politie heeft vanochtend wel de eigenaar van de auto aangehouden. Zij wordt verhoord omdat ze mogelijk meer kan vertellen over de bestuurder. Vermoedelijk gaat het om een man. Negen slachtoffers van de brand in een Roemeense nachtclub vorige week zijn aangekomen in Nederland. Ze worden hier verzorgd in de drie brandwondencentra. In Roemenië zijn geen ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van een brand. De patiënten zijn met een vliegtuig van de Roemeense luchtmacht naar Nederland overgebracht. Bij de brand in de nachtclub in Boekarest kwamen zeker 32 mensen om het leven. Ruim 130 mensen raakten gewond. De Nederlandse politie krijgt hulp van buitenlandse collega's in het onderzoek naar een reeks paardenmishandelingen van de afgelopen jaren. Er wordt informatie over vergelijkbare zaken uitgewisseld met de Belgische, Duitse en Britse politie. Dat zegt de leider van het Nederlandse onderzoeksteam. Sinds 2013 zijn tientallen paarden zwaar mishandeld, vooral in het oosten van het land. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de middag weer kans op regen. Het is opnieuw erg zacht, met temperaturen van 15 tot 19 graden. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan ongeveer 15 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A208 Haarlem richting Velsen staat tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22 2 kilometer. De file loopt door op de A22 richting Beverwijk. Daar staat 3 kilometer tussen knooppunt Velsen en Beverwijk.